uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In postpakketten voor de Amerikaanse oud-president Barack Obama... en de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... zijn mogelijk explosieven aangetroffen. Ook andere prominente democratische politici... en de nieuwszender CNN ontvingen verdachte pakketjes. Bij CNN staat vast dat het om een bom ging. De burgemeester van New York spreekt over een terreurdaad. Het explosief is inmiddels door de explosieve opruimingsdienst verwijderd uit het gebouw. Metrostation Stadhuis in Rotterdam blijft nog 2,5 week dicht. Bij werkzaamheden gisteren werd asbest aangetroffen. Mogelijk gaan de metro's tussen Rotterdam Centraal en het station Beurs wel weer rijden... maar ze stoppen niet bij de halte Stadhuis. Er is geen gevaar geweest voor reizigers en het personeel, al dus de RET. Koning Willem-Alexander noemt de dood van de Soedische journalist Khashoggi een heel ernstige zaak. Aan het slot van het staatsbezoek in Londen liet de koning tegenover de pers merken... dat hij geen bijzondere relatie heeft met het Saoedische koningshuis. Willem-Alexander zei dat hij er als staatshoofd één keer is geweest... voor een rouwbeklag. De journalist Khashoggi werd begin deze maand gedood... in het Saoedische consulaat in Istanbul. Er zijn sterke vermoedens dat de Saoedische kroonprins... van tevoren op de hoogte was van het plan om Khashoggi te vermoorden. In Riyadh heeft die Saoedische kroonprins het ook over de dood van Khashoggi gehad. Hij sprak van een gruwelijke misdaad. In een spannend duel heeft PSV in de Champions League gelijk gespeeld tegen Tottenham Hotspur. In Eindhoven werd het 2-2 dankzij een late goal van PSV'er Luc de Jong. De andere goals werden gemaakt door Herving Lozano voor PSV... en Tottenham-spelers Lucas Moura en Harry Kane. De ploeg van trainer Mark van Bommel houdt door het gelijkspel nog alle kans om te overwinteren in de Europa League. Ook een lange verblijf in de Champions League is nog mogelijk. FC Barcelona en Internationale spelen op dit moment tegen elkaar. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Morgen blijft het bewolkt en opnieuw kan er wat lichte regen vallen.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 she knows you You only stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. It's that damn cold night. trying to anybody here I know. Cause nothing's going right and everything's a mess. take me by the hand?